Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het eerste rij is afgevoerd. Spoorbeheerder ProRail is al uren bezig met het opruimen van de trein. ProRail wil de bergingswerkzaamheden vandaag nog afronden. Gisteravond werd een noodweg aangelegd door het weiland waar het Arriva-treinstel ligt. Anders zouden kranen en ander materieel wegzakken in de drassige grond. Donald Trump heeft de republikeinse voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. De twee andere kandidaten, Cruz en Rubio, strijden nog om de tweede plaats. Het is de derde overwinning op rij voor Trump. Volgende week dinsdag kan bepalend worden, omdat er dan twaalf staten tegelijk gaan stemmen. En als Trump dan opnieuw goed scoort, wordt hij waarschijnlijk de presidentskandidaat voor de Republikeinen. Veel 60-plussers halen maar met moeite hun pensioen. Uit een onderzoek van het Demografisch Instituut blijkt dat 7 op de 10 oudere werknemers het lichamelijk en psychisch zwaar hebben. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat veel mensen boos zijn dat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67. De meesten zouden willen stoppen met 63. Als Zuid-Korea een Amerikaans raketafweersysteem plaatst, zet het zijn relatie met China op het spel. Dat zegt de Chinese ambassadeur in Zuid-Korea. Zijn land vindt het afweersysteem een grote bedreiging. Zuid-Korea wil het plaatsen omdat Noord-Korea onlangs een proef deed met lange afstandsraketten. De kans is, dat de angst is dat Noord-Korea er ooit kernkoppen op kan monteren. China en de VS praten op dit moment over sancties tegen Noord-Korea. Er zijn al tientallen overnamekandidaten om de failliete sportwinkels Perisport en Actiesport over te nemen, zegt de curator. Volgens hem kan hij volgende week al om tafel met geïnteresseerden om over een overname te praten. Maandag vroeg het moederbedrijf van beide sportzaken uitstel van betaling aan. Gisteren werd het failliet verklaard. Het weer nog, kans op een winterse bui met hagel of natte sneeuw. Verder periode met zon en het wordt vandaag ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is vanochtend vooral vertraging in de Randstad op de A6 ledestad muiden vanwege de technische problemen bij de carpoolwisselstrook bij Muidenberg. Vanaf Almere Stad is het file rijden.